Maar nu eerst het NOS nieuws van uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de Franse stad Reims is een flatgebouw ingestort. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen en negen mensen gewond geraakt. De burgemeester van Reims zegt dat een onbekend aantal slachtoffers nog onder het puin ligt van het gebouw dat vier verdiepingen telde. Zo'n twaalf bewoners zijn geëvacueerd. Een aantal mensen is nog niet gevonden. Het gebouw zou zijn ingestort door de explosie van een gasfles. De flat is volgens de burgemeester gebouwd in de jaren 60 of 70. In Bangladesh is de eigenaar van het ingestorte gebouw in de hoofdstad Dhaka gearresteerd. De man was voortvluchtig sinds woensdag. Toen stortte een groot deel van het complex in. Hij wordt verdacht van ernstige nalatigheid omdat hij het gebouw niet heeft gesloten... hoewel er grote scheuren in waren ontstaan. Vanmorgen werd nog een vrouw van onder het puin gered. Tot nu toe zijn ruim 360 doden geborgen. Honderden mensen worden nog vermist. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg vindt dat CDA-leider Buma te ver is gegaan met zijn verwijt dat zij sturend optrad tijdens een Kamerdebat. Dat moet hij niet weer doen, zei Van Miltenburg in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Buma heeft in een gesprek hierover geen excuses gemaakt, zei Van Miltenburg. In het oosten van Afghanistan zijn drie politieagenten omgekomen door een bermbom. Volgens een woordvoerder van de Taliban moet de aanslag worden gezien als het begin van het aangekondigde lenteoffensief. In april zijn in Afghanistan al 460 rebellen en rond de 100 militairen omgekomen. De Nederlandse judovrouwen hebben de finale bereikt van de landenstrijd bij de Europese kampioenschappen in Budapest. Oranje won in de halve finales met 4-1 van Rusland. In de finale treffen de dames Frankrijk, dat in de halve finales Duitsland uitschakelde. Het weer. Op veel plaatsen zon, vooral in het zuidoosten meer bewolking. Het blijft meest droog, het wordt 10 tot 14 graden. Morgen meer bewolking en enig tijd regen en later nog wat buien. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 namens voor Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 6 kilometer. Ring A10 tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 5 kilometer.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 En Mark, ja. En wij zitten binnen in de studio aan het Gassenplein. Maar doen we natuurlijk met heel veel plezier tot aan vijf uur vanmiddag. Zandvoort op zondag met juist de single van de zoekmachine. Dat was Malden. Wat gaan we nu twee allemaal vanmiddag doen? Eh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En de, komende dagen staan een bol van de activiteiten in en rondom Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er zijn weer genoeg activiteiten... waar u wellicht een bezoekje aan kan gaan brengen. En met name natuurlijk 30 april. Eh, we hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het korte tussen de muziek door. We gaan straks weer even schakelen met Willem van Densen... want die is voor ons aanwezig bij de, eh, op het circuitpark Zandvoort. En hij doet daarvoor verslag voor ons voor de American Sunday Race Dag... op het circuitpark Zandvoort. En we volgen natuurlijk voor u ook het tweede uur... Eh, de, eredivisie, de eredivisie voetbal en de Feyenoord-fans kan ik alvast geruststellen. Het gaat goed met Feyenoord. Ja, dat wilde ik ook net zeggen. En uh, voor de rest natuurlijk veel muziek. Uiteraard. Wat dacht je van deze uitgekozen door Mark? Ja, en ik vind hem lekker hoor. Hier is de single van Crystal en de Golden Days.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 Naar Willem van deze. Vandaag op circuitpark Zandvoort de American Sunday. En hoe is het daar Willem? Ja, het is hier uh, prima toeven natuurlijk. het eh, is hier fantastisch zeg je dan. <laughs> ja, nou ja, eh, superlatief eh, laat ik aan jou over. Oké, oké. Okay. <laughs> het is hier heel goed eh, toe, joh. Eh, net wat je zegt, eh, American Sunday, eh, ik heb het eerder al verteld, alles wat wielen heeft in Amerikaans is, is hier vertegenwoordigd. Maar er is meer natuurlijk. Nou ben ik nooit een grote fan geweest van country en western muziek. maar ik ga zo toch nog even een optreden, want om te horen is het wat minder, maar om te zien is leuk. <laughs> Ga je even line dansen? Nou, line dansen doe ik niet aan mij, maar het is leuk. Maar er zijn nog veel meer activiteiten. Op dit moment is op de baan nog steeds is de finale bezig van de Street Legal uh, Sigma auto's die op de weg ook eh, mogen rijden en die hier op het circuit tegen elkaar sprinten. Maar daarnaast eh, hebben we dan om eh, vier uur hebben we een Harley parade over het circuit. We nou, er zijn heel veel Harleys aanwezig hier. Gelukkig is er ook iemand die nog een plaatje achterop vrij Dus ik ga een rondje mee achter op die Harley om vier uur. Altijd leuk natuurlijk. En dat zijn allemaal de activiteiten ja, die zich hier afspelen. Lekker eten. Ik, heb, ja, ik hou wel van hamburger, maar de hamburger die ik hier kreeg, eh, ja, ik, eh, die meneer met die grote MC, <laughs> eh, die moet hier maar in het leer komen, want deze zijn echt lekker. Zo'n hele grote is dat, of niet? Ja, oh, lekker. heerlijk joh. En dan erbij natuurlijk het Amerikaanse denken. Nou, jullie hebben het dier van de week, het dier van de week heb ik uitgekozen. Dat is hier Boekwijzer. Nou, ook helemaal niks mis mee. Dus ja, prima toepen hier. Daarnaast, eh, ja, al die auto's, het spreekt toch wel aan hoor. En eh, het mooie is, eh, twee weken terug was ik hier natuurlijk met het Duitse autoweekend. de Duitsers, ja, als je dan naar de mensen kijkt, de mensen toen hadden toch een bepaalde arrogance, <laughs> zullen we maar zeggen op het Duits. En als de buurman een mooie auto had, werd daar met afgunst naar gekeken van bah. Maar hier met die eh, Amerikaanse eh, auto's allemaal, oh, die is ook mooi van een ander en zo. Dus ja, die hebben niet de afgunst, maar meer de bewondering van eh, degene. Ja, dat, dat is wel leuk om dat verschil in het publiek en in mensen dan ook weer te zien. Gewoon een hele goede stemming daar op circuitpark Zandvoort, Willem. Ja, ja zonder meer, ja. Oké, nou, hoeveel mensen zijn er op circuit, eh, schatje? Nou, schatje daar ook me niet meer zo mee bezig. <laughs> maar eh, mensen op het circuit, ja, als ik schat moet, ik vind het uh, lastig. Maar ja, ik denk dat tien eerst komt, duizend dan. Hè? En misschien zit ik er ver naar, maar ik denk niet dat ik er ver boven zit, dat ik het te hoog inschat. Ik denk dat het misschien eerder nog meer als 10.000 zijn, als minder. Oké Willem, dankjewel voor dit moment. Nog even nieuws over Feyenoord trouwens, Willem, want die staat op dit moment met 4-0 voor. Oh, kijk eens aan zeg. Eh, dus... Komt, komt, toch nog goed. Dus het gaat lekker met die Rotterdammers. Dankjewel Willem. En om eh, kwart over vier dan gaan we je weer spreken. Oké, tot dan. Tot dan. Dat was Willem van deze vanaf het circuitpark Zandvoort.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 zet even de webcam aan van CFM. Dan maak je wat mee hoor. Die Albert-Jan gaat helemaal uit zijn bol. Je de Chasing Pavements. En de webcam is eh, te zien eh, op www.zfmstanvoort.nl en kijk live mee. Mark, we gaan weer even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie. Ja, uh, allebei eerste helft afgelopen. Eh, momenteel zullen ze ook beginnen aan de tweede helft. Maar de ruststanden zijn 4-0 eh, Feyenoord tegen Heracles. En, eh, zo, zo? Ja, ja, ja. ja. Goede coach zeker, goede coach. Ronald Koeman, hè? Groninger, dat kan niet missen. En waarschijnlijk Pelle, die wat gedaan heeft. Ja, ja, 30 e minuut Pelle. Vervolgens Immers met de 3-0. En uh, de 45ste minuut waarschijnlijk toch een, een, rode kaart voor Pasveer. De keeper van Heracles Almelo. En eh, Pelle scoort de penalty. Dus die, die maakt 4-0. Zo hé. Ja, dus die heeft er weer twee in liggen. Misschien dat die Boni trouwens voorbij gaat. Dat zou toch eh, mooi zijn. En dan eh, de tweede wedstrijd. Pax Volle Utrecht nog steeds 1-1. En zo meteen om half vijf gaat beginnen de wedstrijd Vitesse tegen Willem Zo Zometeen de evenementagenda ga je horen na deze plaats van Robin Tik. Hier is de Blurred Lines. domestic dance pull your Robbie Tick en de Blurred Lines uit de Euro Breakdown. De hitlijst van CFM die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 met Jos van Dam. Het is inmiddels half 4 geweest, tijd voor de evenementagenda. Ik ga er even lekker voor zitten. Ja, ga jij maar even rustig zitten. Luisteraars, ja, terwijl uh, vele, vele autoliefhebbers... en met name Amerikaanse autoliefhebbers... zich momenteel eh, eh, terugvinden op het circuitpark Zandvoort... tijdens de American Sunday eh, gaan wij verder met de, de agenda. Eh, allereerst hebben we dan natuurlijk maandag 29 april, want dan is het Koninginnennacht. En uh, dat is, daar wordt ook, voor wordt ook een feestje gevierd. En wel aan het einde van de Haltestraat. Want vooruitlopend op de Kroningsdag organiseren twee horeca-ondernemers aan het eind van de Haltestraat... de laatste Koninginnennacht op 29 april. Traditiegetrouw loopt Zandvoort voorop met het organiseren van Oranjefeesten... waarbij de horeca haar steentje meer dan bijdraagt. Zo ook dit jaar. Lauwen Hardy, De Lamstraal en Nop Productions... hebben de handen in één geslagen en willen de Zandvoorters en haar bezoekers... een onvergetelijke avond bezorgen... door een van de meest succesvolle bands van Nederland uit te nodigen... voor deze voorlopig laatste Koninginnennacht. Het podium Einde Haltestraat wordt ingeruimd voor de man... die zijn sporen meer dan verdiend heeft in de muziekscène. Onze collega Ruud Jansen. Ruud Jansen is zo zacht gezegd eh, een fenomeen. Iedereen en dat zijn er velen die een optreden van hem meegemaakt hebben... weten dat Ruud alles kan spelen en inhaakt op de wensen van zijn trouwe publiek. De toetsen, toetsenvirtuoos en stemkunstenaar brengt zijn volledige band mee... en dat is dan weer een garantie voor dat alle bekende hits... vanaf de 60, e jaren tot en met nu voorbij komen. Vanzelfsprekend zal het einde Haltestraatplein oranje gekleurd zijn... en de horecaondernemers hebben weer zin in een geweldig feest. Dus aanstaande maandagavond vanaf 9 uur, einde Haltestraat... Ruud Jansen en Band live in Zandvoort. Dan de grote dag, dinsdag 30 april, Koninginnedag. En, eh, en dan vanaf eh, s ochtends vroeg zijn er al vele activiteiten in het dorp. Het gehele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt... waar je natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Vanwege de troonwisseling zal het programma er iets anders uit gaan zien dan voorgaande jaren. En eh, met name dan eh, met wat betreft de taartenwedstrijd, die gaat gewoon door, in het ochtendprogramma. Dus eh, als u een taart wil winnen, hang de vlag uit en wie weet wint u dit jaar de taart. De Rommelmarkt, dat begint al heel erg vroeg en duurt tot twee uur. En daarvoor kunt u zich vervoegen op de Prinsessenweg. En het middagprogramma hebben we kinderspelen, jeugd van 2 tot met 15 jaar. En dat begint allemaal om 11 uur en duurt tot 3 uur. En dat wordt eh, verspeeld op het Gasthuisplein en de Zwaluweestraat. Inschrijven vanaf half elf voor Café Nuf. Dan hebben we nog natuurlijk het middag- en avondprogramma. Nou, dat is dus muziekfeest bij de diverse horecaondernemers in het centrum van Zandvoort. En dat begint al vanaf, hier staat twee uur, maar ik weet al dat er diverse horecagelegenheden om 12 uur open gaan om u te kunnen ontvangen. Dan nog even vrijdag 3 mei hebben we in Café Oomstee hebben natuurlijk weer jazz. Oomsteen Jazz in de Zeestraat 62 en dat is vanaf 9 uur. de toegang is gratis. En voor meer informatie verwijs ik even naar www.oomstee.nl oh, nou, ik heb hem hier voor mij liggen. De nieuwe cd van Ruud Jansen. En daar staat allemaal eh, onder het thema van Dream Music 2013. Allemaal sfeervolle, instrumentale stukken van Ruud Jansen op. Hij is net vers van de pers. Maar wat wij gaan draaien van Ruud Jansen is een nummer wat hij zelf gecomponeerd en geschreven heeft. Eh, en dat heeft hij geschreven naar aanleiding van eh, een, dag of de nacht nadat John Lennon was neergeschoten in New York. Heeft Ruud Jansen het volgende nummer opgenomen. Today I Lost a Friend. Today I Lost a Friend. nacht dus optreden voor Laurel en Hardy. En dat gaat heel erg gezellig worden, Albert-Jan en Mark. Vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur. Absoluut. Wij zijn erbij, hè? Echt wel. Dat dacht ik ook. <laughs> Wat zit je daar nou te doen? <laughs> Moeten ze maar even op de webcam kijken. Oh. kunnen ze meekijken. www.zfmzandvoort.nl Kijk live mee. Tot aan 5 uur Zandvoort op zondag. de single van Womack en Womack, dat was Teardrops. Ja, aankomende dinsdag, dan is het Koninginnedag. En dan gaan wij natuurlijk eh, met z'n allen lekker feest vieren, hè? Ja, zeker. Maar jij begint, eh, jij begint bij de burgemeester, hè? Ik eh, ga eerst naar de burgemeester, ochtends. Hoe was dat vorig jaar trouwens? Was dat ook leuk? Was ook leuk, ja. En wie komen daar dan zo, zo al op die dag? Nou, alle mensen die een lintje hebben gekregen... Ja, met eh, partner? met partner, Albert-Jan. <laughs> en eh, verder nog wat eh, speciale genodigden. Ja, maar wij beginnen natuurlijk de Koningin in de Nacht. Daarvoor gaan we maar met z'n allen naar Ruud Jansen. Want dat, dat wil natuurlijk oh, ja, dat is waar ook. Dat wil niemand missen. Dan ga je dinsdag naar... En dan dinsdagmorgen om 9 uur naar de burgemeester. Een beetje slaap in mijn ogen nog, denk ik. Maar... Ja. Krijg je dan ook weer zo'n bordesscène of is dat alleen voor de, de nieuwe? Nee, is alleen voor de nieuwe. Dus dan mag jij binnen blijven? Ja, nee, ik moet uh, buiten, eh, buiten staan, hè. Ah, oké. Weet je nou hoe je stropdas moet eh, strikken? Nee. <laughs> Nog steeds niet? Nee. <laughs> dus ik neem hem morgen even mee, dan mag jij het voor me doen. Ja, ga, gaan we even oefenen. Ja, goed. En wat ga je verder doen, uh, Albert-Jan? Nou, ik ga jou ophalen. ja. <laughs> en dan hebben we daarna werkoverleg ergens in het dorp. Dan gaan we even een sfeertje proeven. En eh, dan gaan we langzaam een keer eh, richting Halterstraat, denk ik. Hey Mark, blijf jij eh, in Zandvoort of ga je, ga je het elders zoeken? De planning is, is dat ik in Zandvoort blijf. De planning? De planning, ja. Nee, morgenavond gewoon even goed Jansen en niks op de planning voor dinsdag. Je laat het gewoon even op je afkomen? Ik laat het op me afkomen. Goed, nou allemaal lekker genieten in ieder geval van Koninginnedag. Ja, hier is de Kroningswals. Thank you. was André Rieu met zijn Kroningswals. Jazeker. Dus voor de mensen die eh, dinsdagmorgen luisteren... vandaag is het Koninginnedag in Zandvoort. En dat gaan we natuurlijk met z'n allen vieren.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 you De, de single van Katrina en The Waves, Walking on Sunshine. Voor alle mensen die vandaag genieten van een heerlijke zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. Zo meteen het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Met onder meer het gedicht van de week, dier van de week en nog vele andere onderwerpen.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 Mas que nada, minha frente que eu quero passar. Pois o samba het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.